Jelle Visser met het NOS-journaal. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is tussen 2016 en 2018 vrijwel niet veranderd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn tweejaarlijkse monitor. Het CBS heeft onderzocht wat er verdiend werd bij de overheid en in het bedrijfsleven. Bij de overheid kregen mannen in 2016 5% meer dan vrouwen en 4% in 2018. Bij het bedrijfsleven bleef het verschil 7%. Volgens het CBS neemt het verschil ietsjes af... maar als deze trend zich voortzet duurt het nog 25 jaar voordat het verschil verdwenen is. Bij een brand in een flatgebouw in Capelle aan de IJssel... zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd... ondanks reanimatiepogingen door de brandweer. Een woning op de eerste verdieping is vermoedelijk helemaal uitgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk. In het complex zitten seniorenappartementen. De brandweer gaat zo'n 40 appartementen ventileren. Op Curaçao is opnieuw een record aantal besmettingen. 105 positief geteste mensen op corona op één dag. Ook is er nog nooit zoveel getest op één dag, 553. Premier Ruggenaat noemt het aantal besmettingen alarmerend... en roept bewoners op zich aan de maatregelen te houden. Het reisadvies van Nederland naar Curaçao is geel. Dat wil zeggen dat reizigers op moeten letten... maar bij terugkeer niet 10 dagen in thuisquarantaine hoeven. En dan voetbal. In de Champions League heeft Ajax vanavond in de Johan Cruijff Arena... met 3-1 gewonnen van de Deense kampioen Mitteland. Neres, Mazraoui en Gravenberg scoorden namens de Amsterdammers. De Deense spits Mabiel scoorde na een strafschop. Beide ploegen speelden met rouwbanden en hielden een minuut stilte... om de overleden Diego Maradona te herdenken. Het weer vanuit het westen wat regen.